Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Milieudefensie eist in een rechtszaak tegen de Nederlandse staat... dat de luchtkwaliteit binnen een half jaar voldoet aan Europese normen. De actiegroep heeft volgens de Volkskrant gisteren de dagvaarding ingediend... bij de rechtbank in Den Haag. Daarin staat dat de overheid altijd tekort schiet in het verbeteren van de luchtkwaliteit... waardoor ieder jaar duizenden mensen eerder overlijden. Boeren voelen zich buitengesloten door Albert Heijn, Jumbo en Greenpeace. Die hebben afgesproken dat er bij de groente- en fruitteelt minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Volgens LTO is de boeren bij het maken van die afspraken niets gevraagd. De boerenorganisatie is bang dat buitenlandse concurrentie goedkoper kan produceren als de afspraken alleen voor Nederland gelden. Laura Hansen, de vrouw uit Soetermeer, die zegt dat ze ontsnapte uit IS-gebied, is terug in Nederland. Meteen na aankomst op Schiphol is ze opgepakt. Ze wordt mogelijk vervolgd voor deelname aan een terroristische organisatie. Haar twee kinderen zitten bij een pleeggezin. Hansen zei bijna drie weken geleden op de Koerdische tv dat ze maanden met haar kinderen werd vastgehouden in Raqqa. Er is opnieuw iemand opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslag in Nice. Een 36-jarige man van wie foto's zijn gevonden waarop hij te zien is met de aanslagpleger. In totaal zijn er nu zes mensen opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslag op de Franse Nationale Feestdag 14 juli. Een man reed toen in een vrachtwagen door de massa. 84 mensen kwamen om. De politie schoot de dader dood. De politie heeft in Zandpoort-Noord bij IJmuiden een hond doodgeschoten... die drie mensen aanviel op een dorpsfeest. Volgens ooggetuigen was het een pitbull die onder andere zijn eigen baasje te lijf ging. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is onduidelijk. Het weer, een gebied met regen, trekt van west naar oosten over het land. Vooral in het zuiden kan plaatselijk veel regen vallen. Ook later vandaag bewolkt en regenachtig. De zon laat zich nauwelijks zien en het wordt een graad of 20.